De oorzaak was een brand in een onderstation in Vroomshoop, zegt netbeheerder Enexis. De brandweer had het vuur halverwege de avond onder controle. De man die verdacht wordt van het doodrijden van de Italiaanse ex wielrenner Davide Rebellin heeft zich gemeld bij de politie. Tegen de Duitse vrachtwagenchauffeur was een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd. Hij meldde zich donderdag bij de autoriteiten in Steinfurt. Davide Rebellin werd in november in Noord-Italië geraakt door een vrachtwagen toen hij op de fiets zat. en overleed ter plekke. Na het ongeluk reed de vrachtwagenchauffeur door. Uit bewakingsbeelden bleek later dat hij wel was uitgestapt en Rebellin had zien liggen. Stoffelijke resten die in een graf in Leipzig zijn opgegraven... zijn inderdaad van Marinus van der Lubbe. Dat is de Nederlandse communist die in 1933 de Rijksdag in Berlijn in brand stak. Van der Lubbe werd in 1934 ter dood gebracht. Tijdens zijn proces maakte hij een apathische indruk. Daardoor werd vermoed dat hij was gedrogeerd met een soort waarheidsserum. Toxicologen zeggen dat daar na bijna 90 jaar geen bewijs voor te vinden is. Duizenden fans die de afgelopen avond naar een concert van de Nigeriaanse artiest Burna Boy in Arnhem waren gekomen, werden teleurgesteld. Ze moesten ruim twee uur op hem wachten, waarna bleek dat hij niet meer kwam. Het concert werd daarom afgelast. Burna Boy zou optreden in een uitverkocht Gelredoom, maar dat liep dus anders. Volgens het Gelredoom was de vlucht van de zanger te laat. Het is onduidelijk wat daarvan de oorzaak was. Het weer, het is vannacht droog bij ongeveer 16 graden.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 You give me your heart. You give me your heart. that's all I need. Oh, oh, For your love I keep in my heart, I keep in my heart That's all I need oh. cheat you. This I swear, I promise you keep you safe from harm and in Yeah, I'm never gonna treat you like nothing, I won't cheat you.